7 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De aardbeesten in Italië hebben zeker één leven geëist. Een man van 82 stierf toen het dak van zijn huis instortte. Zeker drie mensen worden nog vermist. Ze logeerden in een hotel dat door een lawine werd bedolven. Hulpdiensten proberen het hotel te bereiken, maar dat is moeilijk door het dikke pak sneeuw. Het afgelopen jaar is opnieuw een recordbedrag van criminelen afgepakt. Het Openbaar Ministerie haalde ruim 400 miljoen euro binnen dat was vooral te danken aan twee schikkingen die met telecombedrijf Vimpelcom en met auto-importeur PON. Volgens het OM is het wel een kwestie van lange adem om geld af te pakken. Gemiddeld duurt een zaak 4 tot 8 jaar. Onderzoekers zouden hun promotieonderzoek niet alleen op de universiteit moeten doen, maar ook bij bedrijven. Staatssecretaris Dekker stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor promovendi bij commerciële ondernemingen. Nu worden onderzoekers nog te vaak beoordeeld op hun aantal publicaties, vindt Dekker. En vindt dat er meer moet worden gekeken naar hoe het onderzoek in de praktijk kan worden gebruikt. 50PLUS heeft de voorzitter van de afdeling Noord-Holland uit de partij gezet. Volgens regionale media heeft hij een schoolreisje van zijn kleindochter betaald met geld uit de partijkas. Voorzitter Vos organiseerde een schoolreisje naar het Binnenhof in Den Haag. De kosten van het busvervoer declareerde hij bij 50PLUS. Partijvoorzitter Nagel noemt dat onacceptabel. Netflix heeft er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer abonnees bijgekregen dan verwacht. Het waren er 7 miljoen, bijna 2 miljoen meer dan waar analisten van uitgingen. De groei was vooral te danken aan een paar nieuwe series, zoals The Crown, over de jonge jaren van de Britse koningin Elisabeth. Het weer, eerst nog mist, in het noordoosten kan het ijzelen, plaatselijk glad zijn. Het is overwegend bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. In de loop van de middag komt de temperatuur iets boven het vriespunt. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral problemen op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Want eh, daar eh, is eh, vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld bij Delft. Alleen de linkerrijstrook is open, maar dat levert je nu al een half uur, of een uur vertraging op zelfs. En het gaat lang duren voordat de weg weer helemaal vrij is. Verkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag daarom het beste om via de A4, dus door de Keteltunnel. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort staat tussen Ridderkerk en Sjaloos 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen.